Manning Sampersen met het NOS Journaal. De Britse politie is begonnen met het identificeren van de 39 lichamen... die gisteren werden gevonden in een vrachtwagen ten oosten van Londen. De truck is verplaatst naar een havengebied in de buurt... waar de lichamen uit de vrachtwagen zijn gehaald. Het gaat vermoedelijk om migranten... maar de politie zegt dat de identificatie veel tijd zal kosten. De 25-jarige trucker is aangehouden. Hij komt uit Noord-Ierland en daar is op twee plekken huiszoeking gedaan... Vanavond worden herdenkingen gehouden voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie wil meer Syriëgangers terughalen om die in Nederland te berechten. Volgens NOC zijn er nu 29 mensen die het OM wil terughalen. Drie keer zoveel als begin dit jaar. En voor het eerst staan er ook mannen op. Ze worden onder meer verdacht van terroristische misdrijven. Het OM gaat met het verzoek om ze terug te halen in tegen het beleid van het kabinet. Dat wil de Syriëgangers juist in de regio laten berechten. Volgens het kabinet zijn teruggekeerde Syriëgangers een veiligheidsrisico voor Nederland en andere landen. De politiechef van Den Haag zegt zich niet te herkennen in de kritiek van de afgelopen tijd op zijn eenheid. Onder meer migrantengroepen zeggen dat de politieleiding te weinig doet tegen misstanden, racisme en discriminatie. Politiechef van Musser ontkent dat er bij die zaken wordt weggekeken. De Spaanse dictator Franco wordt vandaag herbegraven. Hij ligt nu in de dodenvallei, maar de kist wordt verplaatst naar een familiegraf in een plaats bij Madrid. De Spaanse regering wilde de herbegrafenis... omdat in de dodenvallei ook veel tegenstanders van zijn regime liggen begraven. Familie van Franco heeft zich er altijd tegen verzet... maar het Hoge Rechtshof besloot vorige maand dat de verplaatsing toch mag doorgaan. Het weer wisselen bewolkt met lokaal mist. De temperatuur daalt naar een graad of 10... Overdag meer bewolking.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 TSB in the building for show. I'm working hard just to blow on the low. You ain't know. I got that Lamborghini dreams when I'm cruising through these streets. Got that bad bitch on my side. Bet you didn't know she played for my team. That's who everything around me. That's the definition of dream. Come from a city, Philly, where dudes don't make it out of 18. Seen that first body go down. Think I was 14 or 13. All about the pain, all about the money. Fuck from real, get that ass buried. Yeah, thinking of a scene of a movie. brain open, that stupid. Try to go to war with me, I be suited. What? CSP, let's do it. Uh, uh, uh, uh, uh. Put your, put your hands up.